The fact is that we face the most serious security crisis in a generation and therefore NATO needs to respond. Wat ze willen doen horen we waarschijnlijk later vandaag. Ook president Biden van Amerika is bij het overleg in Brussel. Hij wil Rusland harder straffen en Oekraïne militair meer gaan helpen. De beurs in Moskou is vandaag weer eventjes open. Op de dag waarop Rusland de oorlog in Oekraïne begon... kelderde de Russische variant van de AEX met 33 procent. En vandaag opende die met een plus. Opvallend, omdat het niet echt lekker gaat in Rusland, vertelt verslaggever Nick Wouters. In hoeverre de Russische overheid bezig is om die koersen op te drijven, ja, dat valt niet te zeggen. En er is in de tijd dat de laatste handel is geweest wel heel veel gebeurd. Dus eh, ja, je zou eigenlijk een daling verwacht hebben. De Russische overheid had al aangekondigd de beurskoersen te gaan steunen. Als het aan ons kabinet ligt, krijgen studenten die op kamers wonen over anderhalf jaar 255 euro per maand. voor studenten die bij hun ouders blijven wonen wordt gedacht aan 91 euro. De aanvullende beurs die je krijgt als je ouders wat minder verdienen... zou op maximaal 419 euro uitkomen. De Tweede Kamer praat er volgende maand over. het lekkerste worstenbroodje van Brabant wordt thuis gebakken door Jurn van 13. Hij heeft een wedstrijd van Omroep Brabant gewonnen. Meer dan 40 thuisbakkers schoven hun beste worstenbroodjes in de oven... maar die van Djurn waren het allerlekkerst. Hij gebruikt dan ook alleen de beste ingrediënten. Goeie gehakt, de eh, perfecte gram afwegen en al die dingen, perfect alles. En de mooiheid natuurlijk. Wat is nou zijn geheim? Ja, de liefde en de, ja, het perfecte gehakt en alles. Dus alles bij elkaar is het wel echt een perfect worstenbroodje. En dan nog het weer. De zon schijnt weer volop vandaag. Het is 15 tot 19 graden. Morgen begint ietsje grijzer, maar daarna wordt het weer best wel lenteachtig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een file op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar. Tussen Heerhugowaard en Boekeler meer 4 kilometer langzaam rijdend verkeer...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 when night falls on the town. Right before the light dies, and night falls on the town. dat is de grootste straf. Een week weer keihard werken, je telt de dagen af. Na woensdag gaat het snel en schiet het lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Het is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel nog zeker niet de laatste, want wij gaan tot tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen op wie, je leeft nog steeds op aarde, dus zinken wij je hier. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Maar zoals de haag gaat kraaien, doen wij het dicht wel uit en zingen wij nog één zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgen vroeg.